is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Deed vandaag op radio en tv aandacht aan het overlijden van Willem Duis. De legendarische presentator overleed afgelopen nacht op 82-jarige leeftijd. Vanavond om half elf is op Nederland 1 een speciale uitzending... waarin vrienden en oud-collega's van Duis herinneringen ophalen. Op Radio 2 wordt onder meer tussen 7 en 8 uur vanavond een documentaire uitgezonden... Willem Duis was decennia lang een begrip op radio en tv. In de jaren 60 en 70 presenteerde hij 170 afleveringen van Voor de Vuist Weg, de eerste talkshow op de Nederlandse tv. Verder was Duis te zien in talloze tv-panels. Op de radio presenteerde hij 35 jaar lang muziekmozaïek. In 1999 nam Duis na 40 jaar definitief afscheid van de radio. Met zijn tv-werk was hij al eerder gestopt. Vorige maand was Willem Duis nog de gast in De Wereld Draait Door. De duizendste uitzending van het programma was een eerbetoon aan de radio- en tv-persoonlijkheid. Tunesische media melden dat er op de Middellandse Zee zeker 200 opvarenden van schepen met vluchtelingen worden vermist. De schepen hadden in totaal zo'n 800 vluchtelingen aan boord en raakten in de problemen. Boten van de Tunesische kustwacht schoten te hulp. In het gedrang om van boord te komen vielen veel opvarenden in zee. Het is vrijwel zeker dat ze zijn verdronken. De meeste opvarenden kwamen uit Libië, zo meldt de Tunesische kustwacht. Rusland heeft de grenzen gesloten voor alle groenten uit de Europese Unie. Dat heeft te maken met de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland. De Europese Unie doet te weinig om de oorzaak op te sporen, zeggen de Russen. Nederland loopt door de boycott miljoenen euro's per week mis. Het weer, veel zon. Het is 17 tot 23 graden. Ook morgen veel zon, iets warmer, 18 tot 25 graden en wat meer wind. Dit was het. En... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 3 kilometer. Tussen Laren en Eembrugge 3. En tussen Eembrugge en Knopend Hoevelaken 4 kilometer file. Andere kant op op de A1 tussen Gooimeer en Knopend Muidenberg staat een file van 2 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Driebergen en Maarsbergen 3.